Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge ziet alle proefevenementen nog helemaal zitten. Deze week trok het OMT aan de bel. De virusexperts zijn bang dat alle feesten tot meer besmettingen leiden. ook de Tweede Kamer was er gisteren kritisch over. De SP en de PvdA bijvoorbeeld vinden het gek dat er wel geld naar testen in casino's gaat... terwijl zorgpersoneel een extra zakcentje kan vergeten. Daar is de jongen het niet mee eens. Ik denk dat eh, we daar echt op een andere manier over moeten praten. Dat soort beeldvorming is echt schadelijk. Ehm, het gaat namelijk over toegangstesten, waarmee we weer dingen mogelijk kunnen maken... die eigenlijk epidemiologisch anders nog niet zouden hebben gekund. Zo kun je na een negatieve test naar een museum, een poppodium of een pretpark. Volgende maand gaat het om honderden evenementen... waarin totaal meer dan 200.000 mensen welkom zijn. De politie in Enschede heeft gisteravond vijf mannen opgepakt na een vechtpartij op het station. Agenten namen ook een mes en twee nep vuurwapens in beslag. Treinreizigers zagen het allemaal gebeuren. Het is nog onduidelijk waarom er werd gevochten. Studentenvereniging Minerva in Leiden heeft een bestuurslid op de vingers getikt. Hij is drie weken geschorst omdat hij stiekem een borrel hield in de wijnkelder van de sociëteit. Bestuurslid zou volgens het Leidse Universitair Weekblad ook een taakstraf van 100 uur krijgen... en een boete van 250 euro moeten betalen. Misschien heb jij inmiddels ook wel weer eens zin in een middagje op het terras. Nou, dan moet je naar het Groningse plaatsje Leek. Daar kun je bij een restaurant iets lekkers afhalen en krijg je een terrasje to go mee. Het is een winkelkarretje met daarop een tafel en een parasol geschroefd. Dus mensen komen bij ons, bestellen wat lekkers, een broodje, koffie of een gebakje. Uh, we geven de bestelling mee, ze zetten het op het tafeltje, rijden ermee naar buiten en ze kunnen genieten van het zonnetje. Prima oplossing. Ja, lekker. Ja, zeker lekker. Lekker mooi weertje, ja. lekker gegeten. Ja. ja, daar worden we blij van. Het valt dus in de smaak, al hoopt de restauranteigenaar dat hij snel weer al zijn tafeltjes en stoelen naar buiten kan halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Het wordt een graad of 11. Dit weekend ook droog en ietsje warmer.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 De bedoeling is om te kijken of er belangstelling is voor langere openingstijden. President Biden wil dat de VS en Rusland gaan werken aan het verbeteren van de betrekkingen. Gisteren kwam Washington nog met nieuwe sancties tegen de Russen vanwege een computerhack. In Drachten is een snoepfabriek door brand voor een groot deel verwoest. Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat er vannacht een NL-alert werd afgegeven. Niemand raakte gewond. En het weer nog. In het binnenland eerst nog lichte vorst.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 Love is such an innocent word, the largest understatement I've heard. Almost anything we do, be bad we do to get love. Such an innocent word. If the in your bread, then ooh, you've got the head of a fool.